Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Minister Schouten van de ChristenUnie vindt het ongemakkelijk dat haar partij in Flevoland gaat samenwerken met de PVV. Dat zegt ze tegen persbureau ANP. Eerder deze week werd duidelijk dat in de provincie Flevoland de ChristenUnie samen met de BBB, de VVD en de PVV gaat besturen. Volgens minister Schouten is dat een keuze die ze zelf moeten maken. De ChristenUnie heeft al eens eerder gezegd dat ze het ongeloofwaardig vinden om samen te werken met de PVV... als het bijvoorbeeld gaat om onderwerpen als religie. De man die verdacht wordt van de ontvoering van een jongen van 15 uit de wijk De Pijp in Amsterdam... zegt dat hij niks afwist van die ontvoering. Zijn buurman zou hem gevraagd hebben om te helpen bij een klusje. En in de rechtbank zegt hij dat hij er spijt van heeft. Je hoort niet zijn echte stem. Ik hoor niet bij deze mensen die betrokken zijn. Ik heb me gewoon laten meeslepen in iets waar ik gewoon geen weten van had. De jongen van 15 werd begin dit jaar ontvoerd toen hij naar school wilde gaan en is later door de politie bevrijd. Bij een vliegveld in Teugen in Gelderland is vanmiddag een vliegtuigje gecrashed. De twee mensen die erin zaten raakten gewond. Het vintage vliegtuig kwam ondersteboven terecht in het gras. Het is een oud legertoestel en komt uit 1947 en had er net een restauratie van drie jaar op zitten. En de zomervakantie staat weer voor de deur. Hotelletjes worden geboekt en de bandjes van de caravan worden weer opgepompt. En ook in Politiek Den Haag zijn ze bezig met de allerlaatste loodjes voor het zomerreces. Dat is de zomervakantie voor politici. Collega's gingen voor de serie Rondje Binnenhof even langs bij premier Rutte. Hij zegt dat ze nog veel te doen hebben. We hopen u de komende weken heel ver te komen met die gesprekken in het kabinet. Eh, over migratie? ja, eh, het landbouwakkoord is hard aan gewerkt. We vannacht weer tot één uur gezeten met eh, Sjaak van der Tak en andere bestuursleden van LTO. Ja, en of onze premier nog op vakantie gaat. Gaat u op vakantie? Ja, ik, ik zeg nooit waarheen. Dat, vind ik, niet. maar, maar ik, ik, en wanneer, dan kunnen wij er ook een beetje rekening nou ja, als, de, naaste ministerraad is ergens tweede week juli. Ja en daarna ben ik ook wel even weg. Daarna ben ik ook wel even weg. Jullie toch ook, hoop ik? Ja. De kijkers moeten het dan doen zonder deze leuke webcast. Ja, de hele video zie je op de website van de NOS. Het weer, het is goed. Terras en festival weer. Tot in de late uurtjes is het nog een graad of 20. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. En morgen is er weer veel zon. In het zuiden dan kans op wat bewolking.